Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov heeft bloemen gelegd bij de Nederlandse ambassade in Moskou. Bij een geïmproviseerde herdenkingsplek voor de slachtoffers van vlucht MH17. Dat is opvallend, omdat de Russen boos zijn dat er tot nu toe geen Russisch onderzoekers eh, zijn betrokken bij het onderzoek naar de vliegram. En om beschuldigingen dat Russische militairen betrokken waren bij het neerhalen van het toestel. Die worden categorisch ontkend. Bovendien is Rusland fel tegen een VN-tribunaal dat de daders moet vervolgen. Vandaag bezochten ook andere Russen de plek. De politieke crisis in Brazilië is verder geëscaleerd. De voorzitter van het parlement, Eduardo Cunha, heeft alle samenwerking met president Rousseff en haar regering opgezegd via Twitter. Cunha is woedend omdat ook hij nu wordt beschuldigd van corruptie in het grote schandaal rond het staatsoliebedrijf Petrobras. Hij zou steekpenningen hebben aangenomen. Gisteren werd al bekend dat ex-president Lula ook wordt verdacht. De partij van parlementsvoorzitter Cunha is de belangrijkste coalitiepartner van Rousseff's regerende arbeiderspartij. Zijn partij bestempelt de actie van Cunha als een persoonlijke keuze en steunt vooralsnog Rousseff. In Zuid-Afrika in Johannesburg zijn zeker 150 mensen gewond geraakt toen twee treinen op elkaar botsten. Er zijn geen doden gemeld. Hoe de gewonden eraan toe zijn is niet bekend. Een trein ontspoorde door de klap. De ravage is groot en tientallen ambulances zijn bezig de gewonden af te voeren. De Griekse premier Tsipras heeft enkele ministers vervangen. Die hadden tegen de deal gestemd die neerkomt op ingrijpende hervormingen en bezuinigingen op de overheidsuitgaven in Griekenland in ruil voor nieuwe miljardensteun. Minister van Financiën Varoufakis is al voor de eurotop van vorige weekende vervangen door minister Tsakalotos. Die blijft op zijn post.